Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NMS op 3. Doe even wat rustiger aan met het water uit de kraan. Er is officieel een watertekort in Nederland. Het water in rivieren staat door de warmte en droogte erg laag. En dat zorgt voor allerlei problemen, zegt Rijkswaterstaat. Eh, vooral de scheepvaart en de landbouw eh, die merken daar wat van. U kunt zich voorstellen, de rivieren, daar zit minder water in. De schepen die kunnen minder ballasten eh, ballast meenemen. Dus minder, minder varen, Dat komt eigenlijk op neer. Een crisisteam gaat nu kijken hoe we het water de komende tijd gaan verdelen. Zo gaat er minder naar boeren en juist extra naar kwetsbare natuurgebieden. En ook uit jouw kraan blijft gewoon water komen. Al hoopt de minister en Rijkswaterstaat wel dat je even wat minder vaak je zwembadje vult of je auto wast. In Roermond zijn twee mensen doodgeschoten, dat zegt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er zou zijn geschoten in of bij een huis. Veel hulpdiensten zijn aanwezig. De politie hoopt later vanavond met meer informatie te komen. Voetballers in de Engelse Premier League gaan niet meer voor iedere wedstrijd knielen. gebeurde twee jaar geleden voor het eerst als protest tegen racisme... na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. Spelers knielen nu alleen nog bij bepaalde wedstrijden... zoals de eerste en laatste van het seizoen. En een bijzonder oplichtingsverhaal uit Londen. Een vrouw kreeg tientallen groepjes mensen aan de deur... die beweerden haar appartement te hebben geboekt via booking.com... En dat terwijl haar appartement helemaal niet te huur is. Begon met een moeder en dochter uit Hongkong, maar er kwamen steeds meer mensen aan de deur om in te checken, vertelt de vrouw bij de BBC. They came from all over the world, Australians who just arrived, and there was some people from Saudi Arabia and some people from the north of England, and I just couldn't believe it. Uiteindelijk zijn er zo'n 100 mensen langsgekomen. Na bijna een week had het bedrijf de woning van de site verwijderd.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 dag, laat me los. Ik wou slapen, want ik had je graag verteld hoe mijn droom was. Want daar was je, en daar hield je me vast in je arm. 在。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 just want to eat it. Jalebi, baby. Baby, let me see it. Jalebi. Mix. funky. Make it funky. Yo, Jew, let me explain to you what happens when you get involved with a girl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 goodbye today.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 hoofdletter Gente. Mais avant, il y avait Nathalie. Puis tout de suite après, il y a eu Laura. Et ensuite, il y a eu Aurélie. Évidemment, il y a eu Emma. Mon Emmanuel et ma Sophie. Et bien sûr, il y a eu Eva et Valérie. Mais mon amour, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui, mon amour tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Euh. Mon amour, oui, c'est promis. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi. Mais pas celle-là. Mon amour. C'est qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours, pour toujours. Yeah, yeah, yeah, yeah. You think only you can have fun, think again. I've been boy crazy since I was like 10. I like him, but also like his friend. Damn, that's for 20 something. First time I'm feeling. This summer I belong to me. Mon amour, Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur Les draps n'ont plus la même odeur depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Euh, mais pourquoi, pourquoi la vie est si injuste Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus everything you do and say. My love can't be denied, it's automatic. 106.9 is Zon, Zee, Zandvoort en zomerhit.